Clemens Peters met het NOS Journaal. In het verkiezingsdebat van de afgelopen avond op NPO 1... hebben VVD-leider Rutte en PVV-lijsttrekker Wilders elkaar felle verwijten gemaakt. Volgens Wilders is de zorg na tien jaar Rutte verwaarloosd door bezuinigingen. Rutte vond dat Wilders te negatief praat over de zorg in Nederland... die hij een van de beste in de wereld noemde. Rutte vond Wilders een sombere man die angst aanjaagt en wegloopt als het moeilijk wordt. U bent een kakelende kip die geen eieren legt, zei Rutte. Wilders zei op zijn beurt dat hij de VVD-leider een bange wezel vindt. In zes steden hebben kermisexploitanten de afgelopen dag gedemonstreerd... om aandacht te vragen voor hun benarde financiële situatie. Ze vinden dat ze te weinig steun krijgen van de overheid... en dat kermissen binnenkort veilig open moeten kunnen. Het protest wordt ondersteund door de Nationale Bond van Kermisbedrijfhouders... en de Nederlandse Kermisbond. In Amsterdam, Breda, Den Haag, Groningen, Deventer en Weert... overhandigden de demonstranten symbolisch lege agenda's en portemonnees aan politici. Het thema voor Koningsdag is dit jaar saamhorigheid. Dat hebben de Nederlandse Oranjeverenigingen bekendgemaakt. Iedereen wordt gevraagd om de vlag en wimpel uit te steken. Om vijf voor tien zullen de klokken luiden en om tien uur spelen bijaardiers het Wilhelmus. De Oranjeverenigingen roepen iedereen op om thuis, bij de voordeur, op het balkon of in de tuin het volkslied mee te zingen. Bij de tweede proefvoetbalwedstrijd met publiek hebben geen coronabesmettingen plaatsgevonden. Het gaat om de wedstrijd tussen Almere City en Cambuur van 28 februari. Er was wel iemand positief, maar bij bron- en contactonderzoek bleek dat deze besmetting na de wedstrijd was ontstaan. Bij de eerste wedstrijd, een week eerder, tussen NEC en de Graafschap, is mogelijk één supporter besmet geraakt. Maar het is niet duidelijk of die besmetting tijdens de wedstrijd gebeurde of kort ervoor of erna. Het weer. Het wordt grotendeels droog met brede opklaringen. De temperatuur daalt naar zo'n 3 graden. Overdag opnieuw buien, ook weer mogelijk met hagel, onweer en zware windstoten.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 Walk the days with no one near. And I return as chained and bound. ritme, ritme. van ZFM. Hit it on the loop. Deze dingen altijd dat die ding over de koep. my charge. Best you ever know. Dus waarom moet je graag baby Go Just take it slow, my baby.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 Any double R, make a wish in the car. Say you op die sika, say heeft wel hoe hard. we on the cloud, baby girl is superstar. Diamonds on my baby, they're glowing in the dark. Jij like op angel, baby girl, like for what?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 With the bullets of deception on it. With a smile upon your face. You're going from second close your eyes nosotros quién va a hablar si no nos dejamos ver. Yo a veces es dolce, a veces vulgar y cuando te lo quito después de los pari. las copas de vino, las libras de mari, tú estás bien suelta, yo de safari, tú me ves el culo fenomenal, pa yo devorarte como animal. Si no te has venido yo te voy a esperar. En mi cama y lo voy a celebrar. Baby, a ti no me pongo. Y siempre te lo pongo. Y si tú me tiras, vamos a nadar el hondo. Si por mí te lo pongo. De septiembre hasta agosto. A mis cinco lo que digan tu amiga. Ya yo me enteré. Se nota cuando me va. Si me tienes buqueado. Sí, si fuera la Uru me tuviese parqueado. Dando vueltas por el condado contigo, siempre arrebatado. Tú no eres mi señora, pero toma cinco mil, gástalo en Sephora. putón ya no compra en Pandora. Como piercing a los hombres perfora. Eh. Hace tiempo le rompieron el cora. Estudiosa, puesta para ser doctora. doctora pero Estaré bailando motora. Yo estoy para ti las 24 horas. Baby, a ti no me pongo. Y siempre te lo pongo.